Waterwalgemoed met het NOS Journaal. Oostenrijk dreigt de grens met die gisteren zijn gemaakt over het terugsturen van migranten. Bondskanselier Merkel en minister van Binnenlandse Zaken Seehofer spraken gisteravond af dat er in Beieren migrantencentra komen waar migranten worden vastgehouden die al eerder in een ander EU-land zijn geregistreerd. Zij moeten in die centra wachten op uitwijzing. Door de nieuwe afspraken werd een Duitse regeringscrisis op het nippertje vermeden. Maar Oostenrijk is bang dat het te maken krijgt met grote groepen weggestuurde asielzoekers. Het Planbureau voor de Leefomgeving pleit voor een nationaal landbouwakkoord... waarin boeren, de politiek, banken en de voedselindustrie afspraken maken over de toekomst. Dat is nodig omdat de landbouw tegen zijn grenzen aanloopt. Het systeem van intensief en grootschalig boeren is schadelijk voor het milieu... en consumenten willen meer duurzame producten. Maar voor boeren is het moeilijk om van koers te veranderen. Iedereen in Nederland moet in 2023 een snelle internetverbinding hebben. De overheid wil dat alle Nederlanders twee jaar sneller dan eerder was gepland... kunnen internetten met 100 megabit per seconde. Nu heeft nog zo'n 3% van de Nederlanders geen of traag internet. Vooral in buitengebieden vinden bedrijven het niet rendabel om nieuwe kabels aan te leggen. Het is reddingswerkers nog niet gelukt om de Thaise voetballers en hun coach uit de grot te halen. Gisteren werden ze gevonden en bleek dat ze allemaal nog in leven zijn, maar wel erg verzwakt. Mogelijk moeten ze wachten tot het water is gezakt voor ze de grot uit kunnen. En dat kan nog maanden duren. Het voetbalteam raakte op 23 juni vermist. Het weer nog, ook vandaag is het ronduit zonnig en droog... met op veel plaatsen zomerse temperaturen, 25 tot 28 graden. Aan zee en in de noordelijke provincies is het iets koeler door een vrij krachtige noordenwind. Morgen en donderdag wat meer wolken, maar het blijft zomers warm.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 The player never ran. the OT influence there. The OT influence there. The times who comes when the crisis is war, the media who comes and opposes. Ah, oh. The heroes return and the riots attend while the angel learn that the pain never in the city in gentlemen.